Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft in een resolutie een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in Ivoorkust. Ook zijn sancties ingesteld tegen president Bakbo. Die bestaan uit een reisverbod voor hem, zijn vrouw en drie medewerkers. Ook financiële tegoeden zijn bevroren. De VN-veiligheidsraad roept alle partijen in Ivoorkust op het resultaat van de presidentsverkiezingen van eind november te respecteren. Presidentskandidaat Ouattara kreeg toen de meeste stemmen, maar Bakbo weigert op te stappen. Bij gevechten tussen aanhangers van beide rivalen zijn sindsdien honderden Ivorianen omgekomen. Gisteren veroverden Ouattara's aanhangers de hoofdstad Yamoussoukro op ruim 200 kilometer van de grootste stad van het land Abidjan. De Libische minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa is uitgeweken naar Groot-Brittannië. Daar nou zei hij dat hij ontslag had genomen. Koussa vloog gisterenmiddag naar Londen vanuit Tunesië. Dinsdag was hij de grens overgestoken, maar wat hij in Tunesië heeft gedaan is niet bekend. Koussa was een van kolonel Gaddafi's naaste medewerkers. Hij was de architect van de toenadering tot het westen nadat Libië jarenlang was geboycott vanwege steun aan terroristen. Hij zou zijn uitgeweken vanwege de aanvallen van de regeringstroepen op Libische burgers burgers. De meest gezochte drugshandelaar van Guatemala is opgepakt. Dat gebeurde bij een gezamenlijke operatie van de Amerikaanse en Guatemalteekse politie. Juan Ortiz Lopez werd door agenten en militairen in helikopters overvallen in zijn huis in de stad Quetzaltenango. Lopez wordt ervan verdacht tonnen aan cocaïne van Guatemala via Mexico naar de Verenigde Staten te hebben gesmokkeld. De regering van Guatemala zegt dat de drugsbaas waarschijnlijk wordt uitgeleverd aan Amerika. President Obama stelde deze maand 200 miljoen dollar extra beschikbaar voor de strijd tegen drugskartels in Midden-Amerika.